Mark Hocken met het NOS-journaal. Minister Wiebes van Economie... Maar het halveren van de gaswinning gaat lang duren, schrijft hij in een brief aan de Kamer. Wiebes reageert op het advies van het staatstoezicht op de mijnen... om de winning in Groningen zo snel mogelijk terug te brengen... naar maximaal 12 miljard kuub per jaar. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van 2016. De Gasunie zegt dat de 12 miljard kuub niet genoeg is om te voldoen aan de vraag. De provincie Zuid-Holland neemt extra maatregelen om incidenten bij risicovolle bedrijven te voorkomen. toezicht wordt verscherpt, vooral bij de chemie, de raffinaderijen en de tankopslag en overslag. De maatregelen volgen op de incidenten bij Shell Pernis en ExxonMobil. Door menselijke fouten kwam er tijdens werkzaamheden bij Shell in 2014 gasvrij. En afgelopen zomer brak bij ExxonMobil een grote brand uit. Daar werden de veiligheidsregels niet nageleefd naar een storing in de fabriek. De provincie Zuid-Holland houdt onder meer onaangekondigde controles bij de bedrijven. De winst en omzet van Shell zijn vorig jaar flink gestegen. De winst steeg met 184 naar 10,5 miljard euro. De omzet steeg met een derde naar 247 miljard de stijging komt onder meer door de stijgende olie- en gasprijzen en de groeiende wereldeconomie. Ambulancepersoneel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en de regio Hollands-Midden houden maandag stiptheidsacties. Zouden zich uit protest tegen de hoge werkdruk strikt aan de regels. Zo zullen ambulancemedewerkers niet harder rijden dan de maximumsnelheid. Vakbond FNV belooft dat de veiligheid van patiënten gewaarborgd blijft. De Franse Bordeaux-oogst was vorig jaar 40% lager dan in 2016. Sommige châteaus verloren door de nachtvorst in april 90% van hun gewassen. Het was de slechtste oogst sinds 1945. De wijnboeren verwachten niet dat de Bordeaux-wijn duurder wordt. Het weer wisselend bewolkt, soms een bui met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. En ook af en toe zon, het wordt ongeveer 5 graden.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 Elke donderdagmiddag van 2 tot 6. En de eerste twee uur zijn bestemd voor matchbox op deze 1 februari 2018. Dit is de vierde jaargang, aflevering 220. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether 106.9. Voor het internet, tik je even in ZFM-live en dan kan je luisteren en kijken. En mijn naam is Bart van der Meer. Op speciaal verzoek van Ruud Jansen beginnen we zometeen met uh, eh, Meatloaf in Paradise bij de Dashboard Light. Veel plezier het komende uur. my life. Will you take me away? Will you make me away? Do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me away? I gotta know right now. Before we go any further, do you love me? Will you love me forever? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. let me sleep on it. I'll give you one. boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby. Let me sleep on it. Well, let me sleep on it. Normaliter hebben we aan het begin van de uitzending twee van die stevige nummers... maar dit stevige nummer duurde al ruim acht minuten. Dus we hebben het maar voor twee geteld. En dat was natuurlijk Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf uit 1978. 8 minuten en 23 seconden. Op de plaat hoor je de zangeres Ellen Foley... maar op de clip zie je Carla De Vito... Oké, hebben we dat weer gehad. En als eh, tweede plaat nu een rustige. En die komt ook uit 1971. En dat was, 1978. Eh, en dat was alleen in Nederland een hit. To Fall in Love, The Moody Blues uit 1978... geschreven en gezongen door Justin Hayward. Soms zijn er wel eens van die feestjes dat je niet meer weet wat je gedronken hebt. En dag Angela, dag Ruud, tot de volgende keer. Eh, dat je niet meer weet wat je gedronken hebt en hoe het kwam dat je dronken was. Nou, hier hebben we een plaat gemaakt door ervaringsdeskundigen... The Irish Rovers en Wasn't That a Party... Could have been the whiskey, might have been the gin. Could have been the three or four six packs, I don't know. But look at the mess I'm in, my head's like a football. I think I'm gonna die. Tell me, me, oh, me, oh, my, oh, wasn't that a party? Someone took a grapefruit, wore it like a hat. I saw someone under my kitchen table talking to my old dog cat. They were talking about a hockey. The cat was talking back. Along about then, everything went black. I wasn't that hardy. I'm sure it's just my memory playing tricks on me. But I think I saw my buddy cutting down my neighbor's street. Could have been the whiskey gin. Could have been three or four six packs, I don't know. But look at the mess I'm in. My head's like a football. I think I'm gonna siren from somebody's police car. So you see, Your Honor, it was all in fun. That little bitty track meet down on Main Street was just to see if the cops could run. Well, they run us in to see you in an alcoholic haze. I sure can use those 30 days to recover from the party. Could have been the whiskey, might have been the gin. Could have been the three or four six packs, I don't know. But look at the mess I'm in. My head's like a football. I think I'm gonna die. Tell me, me, oh, me, oh, my. Wasn't that a party? Could have been the whiskey. Might been the gin. Could have been the three or four six packs, I don't know. But look at the mess I'm in. My head's like a football. Wasn't <laughs> mm, jaar had ik eh, ergens een feestje in Friesland en toen heb ik ook behoorlijk wat gedronken. En ik moest al na afloop alleen maar naar de overkant van de straat. <laughs> Daar had ik wel begeleiding voor nodig. Maar ik wist wel wat ik gedronken had. Dat dan weer wel. Zo erg was het nou ook weer niet. Goed, we zijn toe aan de top 50. De top 40 van 50 jaar geleden. De Engelse top 40 van 50 jaar geleden. Van 1 februari 1968. Vier nieuwe binnenkomers. En de eerste staat op 38. The Foundations Back on My Feet Again. Yeah! The Foundations en Back on My Feet Again. Nieuw op nummer 38. Eén plekje hoger vinden we die Ellen Price set met Don't Stop the Carnival. Stop de Carnival. En dat was eh, die Alan Price set op nummer 37 nieuw binnengekomen. En één plaatsje hoger. En dat is degene met de minste eh, punten in de totale top 40 van nieuwe binnenkomers. Want hij haalt, of zij halen de top 10 niet. Dat zijn eh, de dames van Martha Reeves en de Vandellas op uh, 36 dan. Hier is Honey Child. You're shiftless and you're lazy, just like that hound dog. day. Honey Child, het waren Martha Reeves en haar Vandellas nieuw op nummer 36. De hoogste die we binnenkomen, die komt binnen op nummer 30 en is daarmee meteen... De klapper van de week! En dat zijn de status quo met Pictures of Matchstick Man op 30. way was de bedoeling dat eh, Crosby, Stills, Nash en Young weer bij elkaar zouden komen. En ze hadden dit nummer al opgenomen om op die LP te zetten. En toen <laughs> gingen Crosby en Nash gingen samen op tournee. En toen hebben ze de bijdrage, de instrumentale en de vocale bijdrage... van Crosby en Nash er gewoon afgehaald. En Stills en Young hebben het nummer samen verder gemaakt. Long May You Run van de Stills Young Band. Precies, uit 1976. We zijn toe aan de tip van Willem en die komt van een eh, hard rock groep, Bon Jovi. Alleen, we draaien geen hard rock, we draaien, we draaien een mooie power ballad van de LP Keep the Faith uit 1993. Compositie van John Bon Jovi. Hier is de tip van Willem, A Bed of Roses. marching band keeps its own beat in my head while we're talking about. tip van Willem. De Bed of Roses van... Eh, eh, kom er niet uit. Bon Jovi. Ik wou zeggen John Bon Jovi. Die heeft het geschreven in ieder geval. Dit was dus Bon Jovi van de LP Keep the Faith. En dit zijn The Shadows. Shadows uit 1965 met het eh, nummer Brazil Dan zijn we nu toe aan een eh, nummer van Fleetwood Mac. En Fleetwood Mac kennen we natuurlijk in twee versies. De originele met Peter Green en John McVie en Mick Fleetwood... die er nu nog bij zitten. En ook uh, in originele versies zaten Danny Kerwin en Jeremy Spencer. In 19, moet ik even kijken hoor, 1970 nam, nam Fleetwood Mac een LP op... en dat was de eerste LP zonder Peter Green... Wel met Fleetwood en McVie en Kerwin en Spencer. En als gastoptreden hadden we Christine McVie op die plaat. En ze brachten een single van die LP uit, de eh, Kiln House. En die single heette Jewel Eyed Judy. Niet zo'n groot succes, maar wel een hele goede plaat. Van het album Kiln House uit 1970, geschreven door Danny Kerwin, John McVie en Mick Fleetwood. Dit was Fleetwood Mac. En we gaan nu luisteren naar Roxy Music met Avalon. so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion without conversation or an notion. take you out of nowhere when the background fading out of focus. There's the picture changing every moment, and your destination you don't know. titelsong van hun achtste en laatste studio-LP Roxy Music. En dan gaan we nu naar een top 100 hit uit het jaar 1968. Hier zijn The Rascals en People Got To Be Free... It's about to rise any minute now. You know it's been a long, long overdue. Look out, cause it's coming right on through. The Rascals and People Got To Be Free, een top 100 hit uit 1968. De laatste van het eerste uur komt van de Everly Brothers...